Tijdens de coronacrisis kregen bedrijven extra tijd om hun belasting te betalen. En die schuld moet sinds oktober vorig jaar worden afgelost. Zo'n 70.000 ondernemers hebben dat nog helemaal niet gedaan. Zij kunnen binnenkort een brief van de Belastingdienst verwachten. De politie heeft een man van 34 uit Gorkum opgepakt. Die ervan wordt verdacht dat hij tot 2018 in Syrië bij IS... of misschien wel bij meerdere terreurorganisaties lid was. De man zat al vast voor andere misdrijven en zou eigenlijk vandaag vrijkomen... maar is toen meteen weer opgepakt. En mijn collega Jasper heeft vandaag lekker de hele dag op TikTok zitten scrollen. Heeft te maken met een update van Spotify. Want ook daar ga je binnenkort beeldvullende plaatjes en video's zien... waar je oneindig door kunt blijven vegen. Want het werkt verslavend en dus willen andere apps het ook. Je hoort tech-redacteur Nando. Wat natuurlijk interessant is als we kijken naar Spotify... is dat ze inderdaad kijken naar TikTok, zien dat dit concept werkt... en denken wat kunnen wij daar ook mee. En wil je meer weten over hoe dat werkt in je hoofd? Dat legt Jasper je uit in onze podcast Lang Verhaal Kort. En check hem in je Favo podcast app. Montiel en Argentinië is wereldkampioen voetbal. Ja, zo klonk het vorig jaar december nog op het WK in Qatar. Maar als het aan de Internationale Spelersbond ligt... gaat dat niet nog een keer gebeuren, een WK in de winter. De bond vroeg aan 46 spelers, 64 spelers moet ik zeggen... die meededen hoe ze het hebben ervaren. En veel van hen zeggen dat ze het maar niks vonden. De konden door de timing niet in topconditie zijn... omdat er maar weinig tijd was om zich voor te bereiden op de wedstrijden... en ervan te herstellen tussendoor. Het was dus mentaal en fysiek zwaar... en daardoor was er volgens de spelersvakbond een groot risico op blessures. Krijg je nog het weer? Na een natte middag wordt het ook een natte avond. Met in het noorden wat sneeuw. En oh ja, ook morgen wordt het nat. Met grote temperatuurverschillen dan ook. In Groningen niet warmer dan een graad of 2. En in Maastricht kan het 10 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files inmiddels in Noord-Holland. En die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat komt vooral door het slechte weer. De meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelevaar aan Daar heb je 20 minuten op onthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer.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 I just kept in how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show.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 Rechters en officieren van justitie hebben een nieuw CAO-bod gekregen. Minister Weerwind van Rechtsbescherming schrapt de onkostenvergoeding toch niet... maar hij wijst wel de eis voor loonsverhoging af. Rechters en officieren dreigen met stakingen... als er niets gebeurt aan de hoge werkdruk. Ruim 70.000 ondernemers hebben nog geen enkele aflossing gedaan van hun coronaschuld. En de fiscus houdt er rekening mee dat sommige ondernemers niet betalen omdat ze hopen op kwijtschelding. En twee mensen die de gouden tip gaven in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht... moeten de 30.000 euro tipgeld delen. Ze gaven volgens justitie waardevolle informatie die leidde tot de arrestatie van de verdachte. Het weer vanavond in het noorden sneeuw, in het zuiden regen. Morgen, later op de dag, op meer plaatsen sneeuw. Het ritme van Zandvoort. Sergeant death in the six speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Right from the start, my God was down. You walked in and turned my life around. You beat out the seeds of doubt. you beside me. Sometimes all the nights can be so long And it's good when I finally make it home All alone While she lays dreaming I touch her face across the silver light I see her dreams that drift She wakes up to my kiss, and I say it's alright.